Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. In Nederland geproduceerde AstraZeneca-vaccins gaan toch naar Engeland. Om die vaccins is dus veel te doen. AstraZeneca kan veel minder leveren dan eerder werd beloofd. Sindsdien ruzie de EU met het bedrijf over de leveringen aan de EU... en de export naar het Verenigd Koninkrijk. Je hoort correspondent Thomas Pekschoor. De topman van AstraZeneca die heeft eerder gezegd... alles wat in de Britse productieketen zit, dat gaat naar Groot-Brittannië. Alles wat in de Europese productieketen zit, dat gaat naar Europa. Maar dat geldt volgens het bedrijf niet voor vaccins die worden geproduceerd in Leiden. Dat Leidse bedrijf, dat ligt weliswaar in de EU, maar dat gaat wel degelijk naar Groot-Brittannië. Want dat hoort voor AstraZeneca bij de Britse productieketen. Omdat daar al zo vroeg afspraken over zijn gemaakt via de Universiteit van Oxford. Op de Universiteit van Oxford is het vaccin ontwikkeld. Een jongen van 20 uit Hello is zijn rijbewijs alweer kwijt. Hij zet op Instagram en TikTok tientallen alle filmpjes van hoe hij samen met zijn vriend met 190 km per uur door de bebouwde kom scheurde. In een van de filmpjes gaf hij zelfs gas tot 265 km per uur. Beide mannen hebben ook een bekeuring gehad. De man uit Nijmegen heeft anderhalve maand cel gehad voor het bedreigen van premier Rutte. De man schreef op Twitter dat Rutte pedofiel zou zijn en dat hij 100% zeker dood zou gaan. De man van 50 is volgens een psycholoog verminderd toerekeningsvatbaar. Een hoop Brabanders en Limburgers hadden nu het liefst met een pakje aan in de kroeg gestaan. Maar door corona zit een groot carnavalsfeest er niet in. Balen, maar toch proberen veel mensen er maar het beste van te maken. In Tilburg, Kruikenstad, kon je door een carnaval drive-thru om een feestpakket op te halen. vind sowieso leuk dat er iets gebeurt in deze tijd. Dus ik dacht toen ik gisteren voorbij zag komen die biertjes, denk oh, die ga ik meteen bestellen. Er zitten eh, zes eh, kuikenzeiken in, eh, muzieklijst, serpentine, worstenbroodjes en ja, vlaggetjes. Er worden nog wel feestjes gevierd, bijvoorbeeld op deze basisschool in het Limburgse Susteren. Eh, hier bij je groep 7, 8. Zij mogen eigenlijk altijd jeugdcarnaval, komt een prins, komt eh, de boerenbruiloft is voor de jeugd. En dit jaar niet, dus we zeiden nou dan moeten we op zijn minst op die vrijdag toch iets voor de kinderen doen. En dus kwam iedereen verkleed naar school. Dan nog het weer. Het gaat streng vriezen vannacht tussen de min 7 en min 15. Morgen zondag en rond het vriespunt. Vanaf zondag begint het te dooien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein. Er is iemand onwel geworden, daarom is de rechterrijstrook dicht...